En toen acteur Richard Gere in 1980 een Armani-pak droeg in de film American Gigolo... werd het merk wereldwijd populair. Die populariteit gebruikte Armani ook om andere producten te verkopen... vertelt mijn collega en modejournalist Suzanne. Hij zat niet alleen in de mode. Hij investeerde ook veel in, eh, in horeca, in hotels. En eh, bouwde op die manier een, eh, een heel omvangrijk bedrijf op. Armani was ook een absolute workaholic. Tot een paar dagen geleden bleef hij hard aan het werk voor zijn mode-imperium. Giorgio Armani was 91 jaar. De PVV wil dat Tweede Kamervoorzitter Bosma aangifte doet tegen zijn voorganger Vera Bergkamp. Aanleiding is de affaire rond die andere oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Volgens de PVV heeft Bergkamp via haar woordvoerder vertrouwelijke informatie gelekt die schadelijk is voor Ariep. Dat is nu drie jaar geleden, maar de zaak houdt de Kamer nog altijd bezig, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het gaat ook al lang niet meer alleen om Ariep. Het gaat nu bijvoorbeeld ook om de vraag wat nou de rol van Kamervoorzitter Bergkamp was in deze zaak. De opvolger van Ariep. Uit onderzoek van Nieuwsuur eh, bleek dat zij toch veel meer gedaan zou hebben dan eerder was gemeld. En ook de huidige voorzitter van de Kamer, eh, Bosma van de PVV, die raakt er intussen ook door besmeurd. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de zaak Ariep. En alle ogen van wielerfans zijn op dit moment gericht op de Vuelta. Gisteren werd de finish niet gehaald vanwege pro-Palestina-protesten. Dus hopen ze in Spanje dat het vandaag wel goed gaat, zegt commentator Sebastian Timmerman. Ja, de, die angst is er zeker en is merkbaar in eh, de ronde van Spanje. Maar de etappe is wel begonnen. Eh, voorlopig lijkt het een stuk rustiger. Weinig demonstranten nog te zien en dus is de koers gewoon begonnen. Ook de ploeg Israël Premier Tech is gewoon van start gegaan. Die ploeg had deze Vuelta vaak last van pro-Palestina-protesten. Het weer, een mix van zon en wolken, 22 graden. Later vanmiddag en vanavond kunnen er wel weer buien vallen, mogelijk met onweer. Morgen een overwegend zonnig dagje bij maximaal 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt op gang en op een aantal plekken al flinke vertraging rond Amsterdam. Zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost is er in de file die er al stond ook nog eens een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een uur.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 Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door Omroep Gelderland. Volgens de rechter moet het publiek kunnen zien of het stikstofbeleid werkt. De brand in Roermond van begin deze week is inderdaad aangestoken. Dat vermoeden had de politie al, maar nu blijkt het ook uit onderzoek. Een vrouw en haar zoon van 16 kwamen om het leven bij de brand. Het weer, op steeds meer plekken is het bewolkt. Later trekken ook buien over met kans op onweer. Het is 20 tot 23 graden. Dit is ZFM.